Er zijn drie doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. Een aantal gebouwen is ingestort. Het epicentrum van de beving lag even ten noorden van Bologna. Vorige week werd hetzelfde gebied ook getroffen door een aardbeving, met een kracht van 6,0. In Den Haag is de behandeling begonnen van het kort geding van PVV-leider Wilders tegen de staat. Wilders vindt dat Nederland niet moet meedoen aan het Europees noodfonds. Volgens Wilders worden door de instemming met het fonds bevoegdheden aan Brussel overgedragen en mag het kabinet het niet ratificeren zonder dat de kiezer zich erover heeft uitgesproken. Het akkoord moet nog door de Eerste Kamer. Nederland stort 4,5 miljard euro in het fonds en staat voor nog eens 35 miljard garant. In Afghanistan is bij een luchtaanval van de NAVO de op één na hoogste Al-Qaeda-leider in het land gedood. Dat meldt de NAVO. Die meldt ook dat de gedode Sakar al-Taifi het commando voerde over buitenlandse strijders in Afghanistan. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor aanslagen op Afghaanse militairen en NAVO-troepen. Al-Taifi werd zondag gedood bij een luchtaanval in de provincie Kunar, vlakbij de Pakistaanse grens de Duitse president Kauk is op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan Israël ontvangen door president Peres. De twee brengen onder meer een bezoek aan het Shoah-gedenkcentrum Yad Vashem. Later staat een ontmoeting op het programma met overlevenden en nabestaanden van de aanslag op Israëlische sporters tijdens de Olympische Spelen in München in 1972. Kauk gaat ook naar de Palestijnse gebieden. Volgens de Duitse oud-ambassadeur in Israël is dat een teken dat Duitsland zowel aandacht besteedt aan Israël als aan de Palestijnen. Het weer. Eerst bewolking en nevel en mist en in de loop van de ochtend steeds meer zon. Lokaal aan zee kan het lang mistig blijven. Ook kan hier en daar een bui vallen. De maxima liggen vanmiddag tussen 14 graden aan zee en 20 in Limburg. Dit was het NOE. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A12 Den Haag naar Utrecht bij Nieuwebrug 5 kilometer na een ongeluk.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 seen her inside yeah, cry. Heated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts arms up higher. I can see him crying out.